en een voorspoedige start. Gert met NOS Journaal. In Georgië worden 3500 gevangenen vrijgelaten... onder wie een kleine 200 politieke gedetineerden. Het parlement heeft ingestemd met een amnestieregeling... waarbij ook nog eens de straf van een kleine 6000 gevangenen fors wordt ingekort. De amnestie geldt volgens Georgische media vooral voor vrouwen, jongeren en economische criminelen. De voltallige partij van premier Ivanishvili stemde voor de regeling... De oppositiepartij van president Saakashvili, die sinds de verkiezingen van oktober in de minderheid is, stemde niet mee. In Georgië zit 1 op de 225 inwoners achter de tralies. In Nederland is dat ongeveer 1 op de 1000. Paus Benedictus heeft zijn voormalige butler Paolo Gabriele persoonlijk gratie verleend. Gabriele zat in het Vaticaan de gevangenisstraf uit van 18 maanden... wegens het doorspelen van vertrouwelijke documenten van de paus aan de pers. In zijn cel kreeg de expert butler bezoek van de paus die hem vertelde dat hij gratie krijgt en meteen vrijkomt. De affaire gaat de geschiedenis in als fatih In India's hoofdstad New Delhi heeft een groepsverkrachting vanochtend tot een massale betoging geleid waarbij rellen zijn uitgebroken. De oproerpolitie zette onder meer waterkanonnen in om de demonstranten van het plein bij het presidentieel paleis te krijgen. De duizenden demonstranten zijn boos over de verkrachting van een vrouw van 23. Ze zat vorige week met haar vriend in een bus toen het paar werd aangevallen door mannelijke medepassagiers. De vrouw werd meerdere malen verkracht en samen met haar vriend zwaar mishandeld. De chauffeur toerde een paar uur met de bus door de stad. Daarna werden de slachtoffers uit de bus gezet. De vrouw ligt in kritieke toestand in een ziekenhuis in New Delhi. Bij een brand in een huis in Hogeveen is een meisje van zes om het leven gekomen. Ze kon niet zelfstandig naar buiten komen toen het vuur snel om zich heen greep. Drie gezinsleden lukte dat wel. De oorzaak van de brand is niet bekend. Het weer, vanmiddag en vanavond regen. Vanuit het zuidwesten plaatselijk al veel regen vallen. De temperatuur loopt op naar 3 graden in Groningen en 9 in Zeeland. Ook morgen regenachtig en zeer zacht. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 Welkom bij u twee van Zandvoort op zaterdag. En we hebben er weer zin in, jazeker. Eh, de kerstdagen staan er voor de deur. Gezellig en heel veel gezelligheid. Ook in het centrum van Zandvoort. Vanmiddag de sprookjeswandeling, dat mag je gewoon niet missen. En natuurlijk de geweldige ijsbaan die nog tot 6 januari te gebruiken is voor de schaatsen zonder ons. Ja. Ja. ja. En wat gaan wij vanmiddag nog verder doen? Nou, ik ben heel benieuwd. Overvolle agenda uit tweede uur. We hebben niet één, maar twee evenementenagenda's in de tweede uur. De reguliere om half vier. Dus houdt u pen en papier bij de hand. Want dan kan u alles te weten komen over de evenementen die er nog komen... tot en met oud en nieuw en zelfs al in het nieuwe jaar. En rond de klok van kwart voor vier hebben we net besloten... een speciale evenementenagenda... wat er allemaal de kerstdagen eh, in het centrum van Zandvoort zich afspeelt. Dus een special evenementenagenda rond de klok van kwart voor vier... in het teken van de kerstdagen. Uiteraard hebben we Zandvoorts nieuws in het kort. Veel muziek en eh, eh, een gezellig tweede uur. Ja, dat dacht ik ook. We gaan er gewoon weer een gezellig geboel van maken. De versierde studio aan het Gasthuisplein. Wil jij even komen zwaaien? Wij zitten ook in een soort met van glazen huis, Albert-Jan. <laughs> Want klopt. iedereen kan gewoon radio komen kijken aan het Gasthuisplein. Wij zijn er tot aan 5 uur en dan moet je naar de ijsbaan gaan. Want dan staan we op de ijsbaan tussen 5 en 7 met Entertainment for You. Dan nog even een huishoudelijke mededeling voor de mensen die kijken naar de tv... en luisteren naar ons eh, op dit moment. Nee, dat is niet eh, iets wat aangespoeld is wat daar eh, ligt in beeld. <laughs> maar dat betekent wel dat onze tv even vaststaat. Nou, de techneuten zijn er hard mee aan het werk. En we hopen dat het probleem zo snel mogelijk voorop is. Hier is Michael Bibley. what are you doing there? I'm shivering on a Christmas Eve. It's 99 below on my block. And I freeze my stones trying to close the window, wishing that snow would stop. Then in flies a cat that's all dressed up in red with a huge toy sack. Weighs 305 pounds, he gave my roofline a big permanent crack. I said, hey, hey you, you, get off of my house. Hey, hey you, you, get down from this house. Hey, hey you, you, get off of my house. Don't hang around or I'll knock you down from this house. Those jingle bells were ringing. I said, hey, take your deer and get flying says, ho, ho, ho, how are ya? Merry Christmas to you tonight. I said, it's 3 a.m. I don't need toys. I got a machine gun under my bed. So keep off of my roof, or I'll have to blast your candy ass out of that sled. I say, hey, hey you, you, get off of my house. Hey, hey you, you, stay off of my house. Hey, hey you, you, get off, you big louse. Don't hang around, or I'll shoot you down from this house. Up on the rooftop, reindeer paws. Up jumps the swinging Santa Claus. Up on the housetop, click, boom, click. Down to the ground goes stiff Saint Nick. I say, hey, hey you, you, get off of my house. Hey, you, get off of my house. Hey, you, get off my big house. Don't hang around, I'll shoot you down. Hey, mister, you shot Santa Claus. Hey, don't worry, kid, I only nicked him. He'll limp a little, but he will be all right.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 Ik weet het niet. <laughs> Oeh, dat kost een biertje. Dat kost een biertje. Ja, ja. Zulke opmerkingen nou daar... Eh, hè? <laughs> Gezellig, hè, zo. Ja. dadelijk, ik heb er al zin in, hè? De heren van Entertainment for You zo dadelijk vanaf uh, eh, 5 uur van de ijsbaan. Kom gewoon gezellig straks om 5 uur radio kijken bij de ijsbaan. Goed, en ik ga gewoon weer door met eh, de evenementen. Dat ja, is doe een, dat maar. Evenement, want eh, was gisteravond Lils McIntosh eh, te gast uh, bij Café de Oomstee. Morgen is landgenote Tamara Maria. En die zingt zwoele bossa nova en, en Latin jazz. En dan heb ik het over jazz in Zandvoort. Eh, zij zingt ook Latin Jazz met een subtiele timing en een prachtige sensuele stem. Ze studeerde aan het Conservatorium van Amsterdam en in Brazilië. Ze is al te beluisteren geweest op eh, radio, tv, het North Sea Jazz Festival... Eh, en met haar eigen concertprogramma in de theaters. Op haar eerste cd werkte ze samen met onder andere Cor Bakker en Wouter Hamel. Tijdens het concert in de krocht morgen zingt Tamara werk van eh, haar tweede cd Beatles Con Amor. 14 tophits van de Beatles in Latin jazz uitvoering. De voetjes mogen van de vloer, wie niet stil kan zitten. Op de piano speelt haar vaste begeleider Jean-Louis van Dam. Verder wordt ze begeleid door twee vaste leden van het trio. Johan Clement, uiteraard Erik Timmermans op contrabas en Jeroen de Rijk op drums. Het concert in Theater de Krocht begint morgen om half drie... en de entree bedraagt 15 euro. Dus houdt u van eh, lekkere Latin bossa nova muziek... en eh, van de muziek van de Beatles... ga dan morgen naar Tamara Maria... en eh, laat u verwennen met Latin en bossa nova jazz. Het is kerst op de radio en hier is Slate. deze single kom je tegen op de kerstcd's. Jawel, en geheel terecht was een lekkere plaat, hè, zo. Voor het eind van het jaar, zo rond de kerst. Vrijheid, hoor je, en Keeping the Dream Alive. Zo dadelijk om half vier de CFM evenementagenda. En je hoort het al in het begin van eh, dit uur 2. We hebben vandaag in tweeën gesplitst. Eentje gaat over de kerstactiviteiten en de andere de normale activiteiten. Maar eerst hebben we nog even een ander bericht en nog een leuk kerstplaatje natuurlijk van Paul McCartney. Ja, ja, daar overvalt u mij mee. Oh, <laughs> oké. Ik dacht dat een doorstartje zou oh, oh, Nou, dat mag ook hoor. Nee, nee, nee, nee, nee, geen probleem. Even kijken. Gewoon ondertussen even lekker muziek opzetten. Ja, wist u dat de ondernemersvereniging Zandvoort een oh. nieuwe voorzitter heeft? Nee, nee, nee, nee. altijd tijdens een geanimeerd, maar helaas slecht bezochte algemene ledenvergadering... van de plaatselijke ondernemersvereniging OVZ afgelopen dinsdag in Hotel Hoogland is Dennis Moerenburg met algemene stemmen gekozen tot voorzitter. Hij neemt de hamer over van Gert van Kuik, die de vereniging drie jaar lang geleid heeft. Oké, okay. is nieuwe, Dennis, van harte gefeliciteerd ja, en, met eh, je nieuwe functie. Veel wijsheid. <laughs> Jazeker, ja, zeker. dat zal hij wel nodig hebben. Oeh, jazeker. Zo dadelijk dus de beloofde en dan Kan je nog even een paar minuutjes voorbereiden, albert Dank u wel.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 <laughs> Dat begrijp je wel. Dat kost je weer eh, een ja, ja, Het is half vier geweest, tijd voor de evenementenagenda. Albert-Jan, wat kunnen we de komende dagen allemaal nou gaan doen? Allereerst natuurlijk voor onze jongste inwoners. Spoedje naar het Raadhuisplein. Want daar loopt namelijk op dit moment eh, de galaarde kat rond. En die verkoopt boekjes a 3,50 euro. En dat heeft alles te maken met de sprookjeswandeling die om 4 uur gaat beginnen en tot 7 uur gaat duren. En eh, dus ik zou zeggen, eh, ren je rot. Heel goed. <laughs> en uh, nee, de muzikale omlijsting op het Kerkplein staat... dankzij de medewerkers van Parks een levende kerststal. De kinderen die het durven mogen de schaapjes en de geitjes komen aaien. Maar prachtig, al die, al die, die sprookjesfiguren zoals Sneeuwwitje met haar zeven dwergen... Pinocchio en natuurlijk Roodkapje en de wolf mag ook niet ontbreken. Hele gezellige sprookjeswandeling vanaf 4 uur. En dat duurt allemaal tot 7 uur. En ik zou zeggen, ga naar de Glazen Kat en koop zo'n boekje met de kortingsbonnen erin voor 3,50 euro. En ik zou zeggen, heel veel plezier. Uiteraard, om 5 uur, Rob zei het al, dan zal CFM live vanaf de ijsbaan eh, verslag doen van een en ander en muziek gaan draaien. Het team van Entertainment for You komt dan twee uur lang live vanaf de ijsbaan. Dus genoeg gelegenheid om een keer radio te komen kijken. En ik zei het eh, eerder al in het programma, morgen jazz in eh, de krocht. En dat wordt verzorgd door Tamara Maria, want zij zingt zwoele bossa nova en Latin jazz... met een sublieme timing en ze gebruikt daarvoor eh, haar tweede songteksten van haar tweede cd... Want Beatles Con Amor, dus hele tophits van de Beatles in een Latin jazz uitvoering. Een en ander eh, begint om half drie en de entree bedraagt 15 euro. Eh, dan gaan we naar de maandag 24 december openluchtkerstzang in Café Koper. Ja, ook een must voor de liefhebbers ervan. Kerkplein nummertje 6 en dat begint allemaal om half 8. Het is een beetje een traditie. Kerstavond op het Kerkplein voor Café Koper in Zandvoort. In dikkeriaanse sfeer wordt een kerstrepertoire gebracht... bestaande uit bekende en herkenbare klassieke kerstliederen. Het terras van Café Koper is verwarmd en op het plein branden vuurpotten. Iedereen, en ik zou zeggen echt iedereen, is van harte welkom om mee te zingen. Er zijn boekjes met teksten verkrijgbaar voor een symbolisch bedrag. Zij met een nieuwe agenda. Maandag 24 december, half acht, Kerkplein nummer 6, openlucht kerstzang. Nou ja, en dan hebben we natuurlijk maandag, dinsdag en de woensdag... waar zullen we moeten eten? Het enige advies wat ik u kan geven... pak even de Zandvoortse courant erbij en u komt u komt te, veel om op te noemen kerstdiners tegen en locaties waar u kunt genieten met de kerstdagen. Dan hoeft u zelf niet in de keuken te gaan staan en laat u zichzelf dan verwennen. Maar mijn advies, eh, reserveer wel even van tevoren, want vol is vol. Eh, dan, tot 28 december is er nog de, tentoonstelling 100 jaar Raadhuis. En dat is in de centrale raadhuishal straat nummer 2. En de entree is gratis. Eh, tot de 28 oktober. Tentoonstelling 100 jaar Raadhuis in de Centrale Raadhuishal. Gaan we naar vrijdag 28 december. Smartlappen weer. Ja, ja. Café Koper, Kerkplein nummertje 6. Dat begint allemaal om 9 uur. En het, was, het is elke keer weer een feest met eh, meezingers en eh, gezelligheid ten top. Onder begeleiding van accordeonist Gerard Bosdam. Dus heerlijk, lekker smartlappen zingen. vrijdag 28 december, Café Koper om 9 uur begint het allemaal. Zaterdag 29 december de recreare Winter Santa Krampie. En dat is allemaal bij het Zandvoortsmuseum Zwaluwe, straat 1. En dat begint om 12 uur en duurt tot 3 uur. Sante Kraampies, zaterdag 29 december in het Zandvoorts Museum. Ook op het Zandvoorts Museum hebben we nog meer te doen dan die dag. Even kijken, zaterdag Museumpodium, jazeker. Om kwart voor drie tot vier uur verhalenverteller... Saskia, den broeder en accordeonist Leen Hofman vormen samen duo Weerklank ze zullen speciaal voor deze poëzie, voor deze voorstelling... een afwisselend samenspel van sprookjesachtige vertellingen... tere poëzie en melancholische muziek ten gehore brengen... in de nasfeer van kerst over sneeuw en ijs en de komende lente. Kom daarom heerlijk wegdromen en genieten tijdens het museumpodium. Maximum aantal mensen uh, is 50, dus dat is om eh, zaterdag 29 december. Moment! Tot en met, 8, eh, tot met 30 december is nog eh, expositie Kunstoog. Ook het wederom Zandvoorts Museum, Svaluweestraat nummer 1. 2,25 euro entree tot 18 jaar is dat gratis. Maandag 31 december, dan het laatste avondmaal. Dat klinkt alsof het de laatste avond is. Maar goed, dat eh, alles speelt zich af in het Best Western Palace Hotel. U bent daar vanaf 7 uur van harte welkom en dan genieten op deze laatste dag van het jaar van een overheerlijk vijf gangen diner. Aansluitend kunt u om 12 uur proosten en kijken naar al het prachtige vuurwerk vanaf het dak van het Best Western Palace Hotel. Dat zich op de 18e verdieping eh, verdient, dus geen hoogtevrees. Uniek om te zien, maar ook erg gezellig om mee te maken. Dus reserveren voor die diner is weliswaar verplicht. Dat is dus maandag 31 december, uh, Best Western Palace Hotel, 47,50 euro en dat begint allemaal om 7 uur. Hebt u nou geen trek in die vijf gangen dan kunt u voor 8,50 euro ook weer bij het Best Western Palace Hotel... in uh, burgemeester Venemaplein 2 om 11 uur s'avonds aanwezig zijn... want dan gaat u om 12 uur ook genieten van het prachtige vuurwerk... vanaf de 18e etage van dit hotel. Maar dat is 8,50 euro en dan bent u vanaf 11 uur hartelijk welkom. Nou, dan hebben we oud en nieuw dat is natuurlijk eh, overal in Zandvoort zullen eh, horecaondernemers, restaurants en diverse lokaliteiten een knallend eh, feest gaan organiseren. Kijkt u daarvoor op de website van vvvzandvoort.nl. Ja, en dan tot slot, het is het 1 januari. En wat gaan we dan doen? Duiken. Dan gaan we duiken. Dan de jaarlijkse nieuwjaarsduik. Maar daarover volgende week zaterdag meer. Oké, okay, nou zover. Heb je even, heel even rusten, Albert-Jan. Ja. dadelijk om kwart voor vier mag je weer een kwartier lang. Gaan we nog <laughs> Oké, tot zover de evenementagenda bij CFM. Nou, ineens Enschede heb je Let's Hear It for the Babies. En waar zullen ze die titel nou vandaan hebben? Nou, ik denk een klein beetje van deze plaat die we nu gaan draaien. Hier is Denise Williams en Let's Hear It for the Boys. onder de kerstboom. Driving home for Christmas. En zet hem op ZFM. take a look at the driver next to me. He's just the same. Just the same. de kerstdagen mag deze plaat natuurlijk niet ontbreken. Chris Rio hoorde je op de Zandvoortse Radio. En Driving Home for Christmas. Jawel, daar komt hij aan, het tweede blokje evenementenagenda. En dan eh, ditmaal eh, met name eh, over de kerstactiviteit, Albert-Jan. Ja, nou uiteraard, eh, de, de ik had al vermeld... de diverse kerstdiners eh, staan eh, allemaal afgebeeld in de Zandvoortse Courant. En als u geen zin heeft om zelf achter de potten en de pannen te kruipen... dan zou ik zeggen, reserveert u dan een heerlijke kerstdis... bij een van de restaurants al hier in Zandvoort. Nou ja, het jaar loopt op zijn einde, de nachten worden langer... En we zoeken elkaar op en verwarmen elkaar met aandacht. En dat doen ze natuurlijk ook op kerstavond op 24 december. Want dan is er in de, de katholieke kerk, heb ik dat goed? Eh, ja, klopt. Om 7 uur is daar een nachtmis met kinderkoor en toneelspel. En om 9 uur natuurlijk op het Kerkplein eh, eh, kerstliederen zingen. En daarna weer terug naar de kerk. Want om half 11 start, worden daar wederom kerstliederen gezongen. En om 11 uur begint de nachtmis met het Sint-Cecilia-koor. En dan gaan we naar 25 december om half elf... is er een speciale kerstviering met koor en kerstliederen. En op 26 december, speciaal voor de kids om 3 uur kerst voor peuters en kleuters. En op 31 december om 6 uur Never a Dull Moment... oudejaarsdienst met jazz in de kerk. Dat was de extra evenementenkalender. Oké, dank u wel. We gaan even iets heel anders doen nu. Hier is Nucleus. put me to the test, and I'm sure you'll soon agree that I got no flaws, cause I'm down by law when it comes to rocking viciously.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 I just use my super brain. I can fly three times around the world without missing a beat. I socialize with x-ray eyes and ladies, this is sweet. you've learned the deal. Let me tell you why. said jam, jam on it. Get out of your seat and jam to the beat, and don't you dare stop your early morning. Mega vind je het nou zo leuk, hè Albert-Jan? Krijgen we meteen complimenten dat we lekkere muziek vanmiddag draaien? Hè? <laughs> Ja, geweldig.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 And you let her go. dat er zoveel fans zijn van deze plaat. Want hij is inderdaad hartstikke mooi. Uit de Euro die je elke vrijdagmiddag hoort bij CFM. Hoor je Passenger and Let Her Go. Nou, wij gaan er ook vandoor, wat betreft u twee.